9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De atletencommissie van het Internationaal Olympisch Comité... gaat de komende tijd gesprekken voeren met sporters en instanties... over de protesten tegen racisme. Daarna zal de commissie advies uitbrengen aan het IOC-bestuur. Het heeft IOC-voorzitter Bach bekendgemaakt. Vraag is of sporters tijdens de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio... een statement mogen maken tijdens medailleceremonies. Steeds meer sporters geven openlijk blijk van hun steun... aan de antiracisme-demonstraties... maar van van zijn politieke statements en protestacties niet toegestaan rondom wedstrijden en tijdens ceremonies. Op dat verbod is de laatste tijd veel kritiek. Aan de anti demonstratie in Amsterdam-Zuidoost... hebben zo'n 10.000 mensen deelgenomen, zegt een woordvoerder van de gemeente. Het protest verliep volgens de woordvoerder gemoedelijk en vreedzaam. Aan het einde zei organisator Duim: volgend jaar op deze dag staan we hier weer. Ik roep deze dag 10 juni uit tot Anton de Komdag. Ook riep premier Rutte op tot een gesprek. Anton de Kom is een beroemde Surinaamse strijder voor zwarte arbeiders. Hij schreef over de slavenopstand in Suriname. In het Verenigd Koninkrijk zijn als gevolg van de Black Lives Matter-protesten... acties gaande om standbeelden en monumenten te laten verwijderen. Zondag trok een menigte in Bristol al het standbeeld omver... van voormalig parlementslid en slavenhandelaar Edward Colston. Het werd later in het water van de haven gegooid. Daarna verwijderden de autoriteiten zelf een ander standbeeld van een slavenhandelaar. Burgemeester Khan heeft een commissie in het leven geroepen om standbeelden waarop kritiek is onder de loep te nemen. Over veel standbeelden is al jaren discussie, maar gemeenteraden schoven het onderwerp geregeld voor zich uit. Het weer bewolkt met kans op wat regen, vannacht een graad of 12. Morgen eerst bewolkt en in het noorden regenachtig, later in het zuiden wat zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Er is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.